Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen zijn gaan winkelen op de eerste zaterdag dat het weer zonder afspraak kan. Dus is op veel plekken druk. In Groningen en Amsterdam is eenrichtingsverkeer ingesteld in de drukste winkelstraten. De gemeentes Eindhoven en Leiden riepen op helemaal niet meer te komen. En in Enschede staan dranghekken. Daar zijn ook veel Duitsers komen shoppen. We willen ons daar voelen. Wie eh, vrij, zeg ik het maar. Ne? Ja. Also deswegen... <laughs> okay, Und wissen Sie, was der Bürgermeister gesagt hat? Uh, nein. Er hat gesagt, bitte nicht nach Enschede. Ach so. Ja. Ach so, okay. Uh, ich habe ik gucke niet zoveel viel Fernsehen, deswegen äh, habe ich das nicht mitbekommen. <laughs> Ik kijk niet zoveel tv, dus ik had niet meegekregen dat de burgemeester liever niet heeft dat we hierheen komen, zegt ze. Een coronatest of prikafspraak maken is al de hele dag lastig. Bij de websites van de GD is een technische storing. En ook telefonisch lukt het niet. Medewerkers kunnen de boel niet koppelen aan je DigiD, waardoor ze geen afspraak voor je kunnen maken. En ook geen testuitslag kunnen zien. Buren van een ingestort pand in Amsterdam kunnen voorlopig niet thuis slapen. Vanochtend stortte een verdieping en de achtergevel van een gebouw in. Waarschijnlijk ging een verbouwing mis. Merkte deze buren ook. Twee flinke knallen en vervolgens hoorden we eigenlijk allemaal muurtjes instorten. Dus geraten van bakstenen. En vervolgens kwam de brandweer op de deur kloppen en dan, ja, dan ga je toch maar naar buiten. En dan blijkt het toch heftiger te zijn dan je verwacht. De boel is meteen afgezet, huizen zijn dus ontruimd. De buren moesten hals over kop weg en kunnen voorlopig niet naar binnen omdat er nog steeds instortingsgevaar is. De bovenbuurman die belde me nog niet, zei ze gaat snel douchen, dat heb ik nog even gelaten. Ik heb wel mijn werkspullen gepakt, alleen ik heb een kat thuis, dus ik hoop dat ik eh, snel naar haar toe kan. De telefoon ligt zelfs nog in de badkamer, stond onder de douche, nat haar en al, maar eh, ja, wat moet het moet. Hoe lang de buren niet thuis kunnen slapen is nog onduidelijk. Heb ik het weer nog voor je. Het blijft droog op de meeste plekken. Ook kan er in het noorden ook vanavond nog wat regen vallen. Vannacht gaat het licht vriezen. En morgen een beetje hetzelfde weer als vandaag. Beetje zon, beetje wolken, beetje regen. En het wordt maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staat een korte file op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Bij Zaanstad 2 kilometer met 10 minuten onthoud. Dat komt door een brugopening. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij het Rotterpolderplein 3 kilometer met maximaal 10 minuten onthoud. Dat komt door de weekendwerkzaamheden op de A22. Tot zover de verkeersinformatie.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 Begin een nieuw leven, dat is relevant. Ik laat je nu gaan, al heb ik soms spijt. Huil uit en ga door, het is niet onze tijd. Ik ga niet door, wij waren één, niet samen door, nu samen alleen. Mijn hart verloren ik laat je gaan, ik laat je nu gaan. Ik heb het je nog zo gezegd, maar het valt je zeker slecht. Is je verleden in je verweven? Ik heb de hoop nu echt opgegeven. Ik laat je nu gaan, al heb ik soms spijt. Aloud uit en ga door is niet onze tijd. Ik ga nu door, wij waren één. Niet samen door, nu samen alleen. Mijn hart verloor, ik laat je gaan, ik laat je nu gaan. de mooie dingen uit ons leven waarom ik om jou blijf geven. Het is tijd voor een nieuw begin, geen toneel meer, het heeft geen enkele zin. Ik laat je nu gaan, al heb ik soms spijt. Huil luid en ga door, het is niet onze tijd ik ga nu door, wij waren één, niet samen door, nu samen alleen. Mijn hart verloor, ik laat je gaan, ik laat je nu gaan. Ik laat je nu gaan, de liefde is weg al heb ik soms spijt, voel ik me bevrijd. Ik laat je nu gaan, eerst samen één, dat laten niet koud, samen alleen.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 Jouw gezicht in het licht van de sterren We gaan radiostation. Eén radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. gestorven, de liefde bedorven, het boek weer dicht. zomer heeft ingehaald. Zandvoort en omstreken. stem weer en like ons op Facebook.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 De drie op een rij van Fred Heij. entertainment for you. they used to be. No, oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be. No, no, radiation underground and in the sky Animals and birds who live nearby all night Oh, mercy, mercy me All things and what they used to be What about this overcrowded land? How much more we use from man?